Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Wit-Rusland... Het is de laatste tijd onrustig in Wit-Rusland. Duizenden mensen zijn de straat opgegaan om te protesteren tegen een nieuwe arbeidswet en tegen het bewind van president Lukashenko, die al 23 jaar aan de macht is. Het waren de grootste straatprotesten in jaren. Ook komend weekend staan er demonstraties gepland. Lukashenko zei eerder deze week dat de veiligheidsdiensten jacht maken op gewapende militanten die met buitenlandse steun proberen de regering van Wit-Rusland omver te werpen. In Capelle in Zeeland zijn bijna 50 huizen ontruimd vanwege een grote brand bij een fruitbedrijf. Het vuur ontstond afgelopen middag in een stapel van honderden fruitkisten en sloeg over naar een aantal loodsen. Die zijn volledig afgebrand. Vier mensen moesten worden behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Bij het blussen komt veel koolmonoxide vrij. Daarom moeten de inwoners van een nabijgelegen woonwijk in Capelle de nacht elders doorbrengen. Ze worden opgevangen in een hotel. De voorzitter van het Duitse parlement wil de regels van de Bondsdag aanpassen... om te voorkomen dat een lid van de rechtspopulistische AFD een prominente taak krijgt. Het lijkt erop dat een AFD-politicus na de verkiezingen in september het oudste parlementslid is. En volgens de regels mag hij dan de eerste zitting van de nieuwe Bondsdag leiden. In die zitting wordt een nieuwe voorzitter gekozen. De huidige voorzitter, de christendemocraat Norbert Lammert, gunt hem die taak niet en wil nu bepalen dat niet het oudste Bondsdaglid, maar de langstzittende die rol krijgt. Dat wordt dan de huidige minister van Financiën, Schäuble. Die zit al sinds 1972 in de Bondsdag. Het weer, het is vannacht droog, minima in het binnenland rond het vriespunt. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag. In het zuiden en westen kunnen smiddags wat stapelwolken ontstaan, maar het blijft droog.